12 uur. Martijn met het NOS-journaal. Oostenrijk gaat toch geen grenscontroles invoeren bij de Brennerpas, de drukke grensovergang met Italië. Oostenrijk verwachtte een stroom vluchtelingen die via de Middellandse Zee naar Europa komen. Doordat Italië maatregelen heeft genomen en de stroom vluchtelingen meevalt, zijn de controles voorlopig niet nodig. Staatssecretaris Dijkhoff doet opnieuw een nadrukkelijke oproep aan gemeenten om op korte termijn opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Het zomerseizoen nadert en dan moeten de vluchtelingen in bungalowparken plaatsmaken voor vakantiegangers. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is die situatie urgent. De Nederlandse politievakbond vindt 188 miljoen euro extra veel te weinig. Vandaag werd bekend dat de nationale politie dat bedrag krijgt van het kabinet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Volgens de Nederlandse politievakbond is er 250 tot 300 miljoen euro extra nodig... om de structurele problemen bij de politie op te lossen. In Paramaribo hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Bouterse. Ze willen dat de prijsverhogingen van elektriciteit terug worden gedraaid. En ze willen dat een lening van het Internationaal Monetair Fonds niet doorgaat. Ze denken dat die een molensteen om de nek van het volk zal worden. En het college van BMW in Utrecht wil niet dat een straat waar voorheen prostituees zaten opnieuw een rosse buurt wordt. De seksramen in de Hardebollenstraat werden drie jaar geleden gesloten omdat er verdenkingen waren van mensenhandel. De gemeente geeft nu geen nieuwe vergunningen. Het weer, vanavond en vannacht meest droog. In het noorden mogelijk wat regen, het wordt ongeveer 6 graden. Morgen veel bewolking en een paar buien of regen. Soms breekt even de zon door.